Waterbalgemoed met het RWS Journaal. Nederland gaat sloten. VVD en PvdA verschilden hierover lang van mening... maar deze week liet de PvdA al weten geen bezwaar meer te hebben... tegen het gooien van bommen op Syrisch grondgebied. En daarmee is er nu een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. Op dit moment bombarderen Nederlandse straaljagers alleen nog doelen van IS in Irak. Volgens minister Van der Steur zou Nederland door het uitbreiden van de bombardementen... een belangrijker doel voor aanslagplegers kunnen worden. Volgens minister Schultz is er weinig te doen tegen de trucs die rijscholen uithalen... om hun kandidaten te laten slagen voor het theorie-examen. Gisteren meldde RTL dat rijscholen precies weten welke vragen er in het examen worden gesteld. Zo zouden ze bijvoorbeeld weten dat alle vragen waar het woord invloed in voorkomt... met ja moeten worden beantwoord. Minister Schult zegt dat de vragen van het theorie-examen nu al regelmatig worden gewisseld... en dat er regelmatig nieuwe vragen worden bedacht. Schultz roept kandidaten op niet vals te spelen. Criminelen die op grote schaal drugs hebben gesmokkeld via de Rotterdamse en Antwerpse havens moeten tot 8,5 jaar de cel in, heeft de Rotterdamse rechtbank bepaald. Enkele van de 17 verdachten zijn vrijgesproken. De smokkelaars verstopten grote partijen cocaïne uit Zuid-Amerika in containers met bijvoorbeeld fruit, zonder dat de eigenaren van die containers daarvan afwisten. De bende stal de containers als ze in Europa waren aangekomen. Luttelgeest ziet voorlopig af van de opvang van 450 extra asielzoekers, heeft de gemeente Noordoostpolder besloten na een bijeenkomst met bewoners gisteravond. De bewoners zeiden daar dat ze een tweede opvangplek achter het bestaande asielzoekerscentrum te veel vinden. Over de bijeenkomst was veel te doen, omdat journalisten er werden weggestuurd. Het weer nog, vanavond steeds meer regen en wind. Aan zee is hij hard of stormachtig. Morgen ook veel regen, smiddags wordt het even wat droger. Ook zondag regenachtig en dan zo'n 8 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk op vrijdag. De files met de meeste vertraging staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Blarikum en Eembrugge, 8 kilometer. De A1 verderop richting Apeldoorn voor Barneveld, 6. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 10 kilometer... A15 Europort Rotterdam voor knoop het 2 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. A27 Utrecht Breda tussen Lexmond en Werkendam 7. En de N305 Almere richting Dronten voor Nijkerk 4 kilometer.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 Dus een soort Zandvoort door, maar dan anders. Wat kan u verwachten in dit nieuwe programma? Wat is er te doen het komend weekend in Zandvoort en de directe omgeving? Het recept voor het komend weekend De column van Nel Kerkman. En in het tweede uur het komend weekend. Wat voor weer gaat dat worden? En het Zandvoort nieuws. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. een beetje happy geworden bent van Pharrell Williams. In ieder geval, ik ben er heel erg happy van geworden. We gaan nu luisteren naar Charlie Rich met The Most Beautiful Girl. Hey, did you happen to see the most beautiful girl? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. realized what I had done. I stood alone in the cold gray dawn and knew I'd lost my morning sun. I lost my head and I said some things. Now comes the heartaches that the morning brings. I know I'm wrong, but I couldn't see I let my world slip away from me. So hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see walked up werd net een eh, fantastisch bericht onder mijn neus gedouwd. En wel, onze collega Ruud Jansen is weer op weg naar huis. Ruud, van harte gefeliciteerd, jongen. En gauw beterschap. En graag tot gauw tot ziens. Alweer een gouden ouwe, ouwe. zondag 31 januari, dus aanstaande zondag, is het weer zover. De Zandvoortse Rommelmarkt in Theater de Krocht. Op deze markt wordt uitsluitend tweedehands spulletjes aangeboden... alsmede antiek, curiosa, verzamelingen, boeken, etc. De bar van Theater de Krocht zal de gehele dag geopend zijn... zodat u na uw aankopen te hebben gedaan... er voor een heerlijk kopje koffie, een drankje en of een broodje kan genieten... Er zijn nog een aantal plekjes vrij om je spulletjes te verkopen. Opgeven kan via rommelmarktzandvoort.gmail.com. De toegang tot de markt is gratis. De tijd is van 10 tot 4 en de organisatie is On Air Events.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 En dan zeg ik er alleen maar bij... Ken u hem nog? Ja, wat zullen we eten? Ja, wie kan dat weten? Wie is de man die mij dat zeggen kan? De groenteman. Onthoud het goed, onthoud het goed. Het is de groente die hem doet. De groenteman heeft vandaag voor u uitgezocht spinazie à la crème. Spinazie een groente waar veel ijzer en vitamine in zitten. Kijk maar naar Popeye. En deze keer niet uit een pakje, maar vers gemaakt. En spinazie is op het moment ruim voorhanden bij de groenteman. U hebt nodig voor vier personen anderhalve kilo spinazie, een beetje zout, een eetlepel mazena, 30 gram roomboter, een bekertje crème fraîche van 125 gram, een beetje peper en geraspte noten muskaat was de spinazie enkele keren in ruim water. Laat de groente even in het waswater staan, zodat het zand naar beneden kan zakken. Laat de spinazie vooral goed uitlekken en zet de groente op met aanhangend water. Laat de spinazie op een hoge warmtetemperatuurbron slinken en schep de spinazie om. Wanneer al de spinazie is geslonken, is de groente ook gaar. Laat de spinazie in een vergiet uitlekken en druk eventueel overtollig vocht eruit. Snijd de blaadjes wat kleiner, maar niet te klein. Doe de spinazie terug in de pan. Meng de maizena erdoor en voeg de boter. En, al omscheppend op een laag gedraaide warmtebron, de crème fles erdoor. Laat alles heet worden. Voeg de smaak, peper, zout en geraspte nootmuskaat toe. Eet smakelijk. amusementenkalender van januari en februari. 31ste, de Rommelmarkt in Theater de Krocht van 10 tot 4 uur. Ook de 31ste, de 10.000 stappenwandeling, verzamelpunt Anytime de Oude Halt, Vondellaan, ook om 10 uur s morgens. ook de 31ste, muziek op zondagmiddag. Studio Antony, Oosterparkstraat 44. De aanvang is 4 uur s middags. In februari de 5e, stand-up jazz. Een jazz in Krankcafé XL. Aanvang om half negen s'avonds. De zesde, de Hollandse avond. Live muziek met onder andere Yves Berendsen. De Williams Pub, aanvang om 8 uur. De zevende, kindercarnaval, Theater de Krocht, van 2 tot 5. En de zevende, Comedy Night, open mic, in restaurant App en Vloed, Amsterdam Beach Hotel. En de aanvang is 8 uur s'avonds. avonds. You've got your words, and I've got mine, and it's a shame. thriller in cinema nostalgie. Dinsdag 2 februari opent Cinema Nostalgie vanaf 1 uur haar deuren. Deze week wederom voor een Hitchcock-thriller. The Lady Vanishes, met in de hoofdrollen Michael Radcliffe, Margaret Lockwood, Paul Lucas en Cecile Parker. Ontvangst met thee en koffie en cake is er vanaf 1 uur. De film begint om half 2. De kosten zijn 7 euro voor de film, koffie en de toeslag. Inclusief vervoer met de belbus. Zonder belbus is het 6 euro. Opgeven voor de belbus kan bij Pluspunt, telefoonnummer 5717373. Losse kaarten zonder de belbus zijn op de dag zelf te koop bij de kassa aan Circus Zandvoort. Co en Joke Luiks zijn aanwezig om u te helpen bij de instap in de lift en of naar de stoel. Mm, kiss me quick. I still have this feeling. Hold me close and never let me go. Cause tomorrows can be so uncertain. Love can fly and leave just curtain. Kiss me quick because I love you so. Love Mm, kiss me quick and crazy. Sigh that sigh and whisper oh so low. Tell me that tonight will last forever. Say that you will leave me never. Kiss me quick because I love you so. Love you so, love you so. Oh, let the band keep playing. just keep on praying that they'll never stop. Mm, kiss me quick, I just can't stand this waiting. And this waiting column van de week van Nel Kerkman. Volgens mij is de winter kort maar krachtig geweest. Nog even en de seizoensgebonden strandtenten gaan weer schuiven voor een plek op het strand. Altijd een heerlijk idee. Het geeft aan dat we richting het voorjaar gaan. Maar laten we niet te vroeg juichen. Het kan nog steeds gaan vriezen. En een Elfstedentocht in maart behoort nog tot de mogelijkheden. Dat de natuur door de zachte temperatuur behoorlijk in de war is, is goed in de tuin te zien. Overal schieten de plantjes omhoog en in sommige struiken zitten al knoppen. De merels zingen het hoogste lied en snoepen van onze hulstbomen. Dat doen ze trouwens op een efficiënte wijze. Eerst de besjes van de ene boom en als die goed kaal is, dan wordt de andere onder handen genomen. Ook de kramsvogels zijn te gasten om de verleidelijke hulstbesjes te verorberen. Zo gaat het hard met de wintervoorraad. De mezen inspecteren de nesthokjes, maar ze zijn kieskeurig. Eerst moeten de hokjes goed schoongemaakt worden. Maar daar zijn we nog niet aan toe. Alles op zijn tijd. Van de week is er veel commotie geweest over het wel of niet afschieten van herten. De tegenstanders van het afschot waren afgelopen maandag in het provinciehuis aanwezig om hun misnoegen kenbaar te maken. Het besluit is gevallen. De hertenpopulatie moet worden verkleind. En kennelijk kan dit alleen maar door afschot. Dat er te veel herten zijn, is een ding wat zeker is. De hertenfluisteraars, Dalhuizen en Van der Sloot... brengen elke dag grote groepen herten terug naar waar ze horen. De hangherten zijn veelal mannetjes die in het dorp aan de zwier gaan. Voedseltekort kan het niet zijn, want een echte winter is er nog niet geweest. Persoonlijk denk ik dat verantwoord beheer de beste oplossing is... en dat had al lang moeten gebeuren. Zo krijg je een gezonde populatie. Ook bijvoeren in de winter moet worden verboden. De natuur regelt zichzelf. Daar moeten wij ons niet in mengen. Maar wie ben ik? De vele natuurdeskundigen weten het beter. Het besluit voor afschot is nog lang niet gestreden. Nel Kerkman sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again.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 Ja, dat is beter. Stop, kijk niet naar ze want zo is Peter, want zo is Peter. Peter, Peter, zie je niet, dat ik ziek ben van verdriet, Peter. zie je niet, dat ik ziek ben van verdriet. To see or not to see, there is no question.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 Bring on the day to come and like a candle and its flame bring back the light. De basketbal. De Zandvoortse basketballers hebben opnieuw bewezen dat zij de enige kandidaten zijn voor het kampioenschap in de lopende competitie. Nummer 2, het Horendse Hoppers, was zaterdag in Zandvoortse Korverhal niet in staat om de Lions naar een strobreed in de weg te leggen.